Het is mogelijk dat zo'n sluiting ook wordt aangekondigd voor plekken... waar mensen samenkomen en bewegen, zoals musea, theaters en pretparken. Vandaag was er, in, was er weer katshuisberaad over strengere maatregelen. Besloten werd om morgen crisisberaad te houden en een extra ministerraad. Daarin wordt definitief knopen doorgehakt over over het maatregelenpakket. Ook een eventuele sluiting van de scholen wordt besproken. Er komt een nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Die moet discriminatie, bedreiging en intimidatie van Joden in Nederland aanpakken. Dat heeft justitieminister Grapperhaus aangekondigd bij een Hanukkah-viering met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Volgens Grapperhaus wordt antisemitisme steeds zichtbaarder de afgelopen jaren, ook door sociale media. Hij ziet corona en economische tegenspoed als een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap. De nieuwe coördinator gaat begin volgend jaar van start voor zeker de duur van een jaar. In Polen is in verschillende Poolse steden weer gedemonstreerd tegen de regering... en de voorgenomen inperking van het abortusrecht. Het protest was georganiseerd door een vrouwenbeweging... maar werd ondersteund door boeren en ondernemers. Ook die zijn om verschillende redenen boos op de regering... van de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid. De protestmarsen werden als spontane wandeltochten georganiseerd... omdat samenkomsten van meer dan vijf personen in Polen niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis. Het weer vanavond is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Vannacht regent het op meer plaatsen. Ook morgen eerst nog af en toe regen. Smiddags is het grotendeels droog en kan het in het westen soms even opklaren. En met 10 tot 12 graden is het dan erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en knooppunt Amstel... richting Amersfoort 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero.